Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël is tot gisteravond laat door tienduizenden mensen gedemonstreerd. De demonstranten eisen dat de regering een deal sluit met Hamas... om de gijzelaars vrij te krijgen. Het is een shame that good government represent us. It's a far away from what the people of Israel thinking. The majority. Het merendeel van de inwoners staat niet achter de regering, zegt deze man. De demonstranten zeggen dat premier Netanyahu het staakt het vuren tegenhoudt om zelf aan de macht te blijven. Vorig weekend werd ook al door honderdduizenden mensen gedemonstreerd en kwamen veel mensen niet opdagen op hun werk. Er zijn vijf gewonden gevallen bij een schietpartij in het Amerikaanse plaatsje Londen in de staat Kentucky. Vanuit een bebost terrein zou er op auto's zijn geschoten. De politie raadt iedereen aan om binnen te blijven en is nog op zoek naar de schutter. De verdachte zou een man van 32 zijn die in de buurt woont. Klimaatactivisten lopen vanaf vandaag een zevendaagse klimaatmars van Arnhem naar Den Haag. Ze willen op deze manier aandacht vragen voor het klimaatbeleid van het kabinet. De activisten vinden dat het kabinet veel meer kan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Komende zaterdag komt de groep aan in Den Haag. Ze willen dan weer de A12 blokkeren. En het was een andere nachtdienst dan anders voor de arbeiders in de haven van Rotterdam. Ze bleven een deel van de nacht met de armen over elkaar zitten... want ze zijn boos over een regeling die op de schop gaat. Want met die regeling kunnen ze eerder stoppen met hun werk. Hun werk is behoorlijk zwaar en dat houdt je niet je hele leven vol... zeggen de havenarbeiders. Je moet je voorstellen, als je s'nachts dienst hebt... dat is een soort jetlag die je elke keer weer meemaakt... op het moment dat je weer in een nieuwe ziekenhuis gaat komen. Je bioritme raakt verstoord, eh, je eetgedrag eh, verandert... Je sociaal leven uh, mits voor een groot deel. Nou ja, dat is de meest zware en verschrikkelijke dienst die je kan bedenken. En daarom moeten ze eerder met pensioen kunnen, vinden ze. Ook andere beroepsgroepen die als zwaar worden gezien gaan de komende week staken. Zo is er volgende week geen politie aanwezig bij de wedstrijd van Ajax tegen Utrecht. En er wordt gestaakt in het streekvervoer.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 Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en Knoopend Raasdorp... een kwartier extra reistijd.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 en eh, dingen gaat vertellen erover Peter Den Boer. Maar dit terzijde. Mulder en Mulder al jaren mijn tuneplaat. En ehm, ik doe het trio dat eh, opgehouden is te bestaan... na het overlijden van Johan Mulder. Alweer een aantal jaar geleden. Doe ik eh, eer aan door ook eens iets te laten horen... van eh, nog meer uit de reeks cd's die ze gemaakt hebben. En dat kan uh, ik graag doen. Vivian Mulder zingt Dream a Little Dream. Star shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree. leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and say Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me het Mulder trio met zang van Vivian Mulder. En als extra gast deed op deze cd mee Frits Katé op de saxofoon. Vandaag eh, laat ik eh, allerlei zaken horen... waaronder, zoals de luisteraar van mij gewend is... Eh, in de tweede uur vooral ook veel Nederlandse artiesten. Want wij komen erin om in de goede, hele goede muzikant in Nederland. Heel bijzonder. Binnen Europa zijn wij sterk vertegenwoordigd. We hebben goede opleidingen op eh, jazzgebied. Helaas hebben ze niet allemaal voldoende werk op dit moment, maar dat terzijde. Ik ga ook aandacht besteden in het programma aan het optreden van Laura Fiji vanmiddag in de serie eh, Jazz in Zandvoort. Waarvan ik nu al kan melden dat het concert van vanmiddag helaas is uitverkocht, maar daarover later meer. Eh, ik doe ook in mijn programma verzoekjes die ik heb binnengekregen... in de loop van de afgelopen weken. Zoals dat van Oma T. Nina Simone. Maar dat gaan we pas daarna doen. Want eerst gaan wij de Three Sounds... Willow, Weep For Me. begint al lekker. is natuurlijk Tenderly, de Three Sounds, Gene Harris piano... en eh, Andrew Simpkins op de bas, Billy Down, die, oh, slagwerk, Tenderly. Sounds. Dan ga ik nu een eh, verzoeknummer laten horen. Iemand die eh, de donkere zijde van het leven... Heel, haar hele leven lang heeft moeten aanschouwen. Nina Simone, In the Dark. behind Just let them dance We're gonna find romance Lord, in the dark Nana Simone in the Dark. Ik heb nu de Bates Brothers. Het eh, succesverhaal is waarschijnlijk wel bij velen bekend. Eh, drie broers uit een uh, uiterst muzikaal gezin... die allen ongelooflijk talentvol blijken te zijn in de jazzwereld... die met z'n drieën, aangevuld met anderen treden, optraden... en vervolgens allemaal hun eigen gang ook gaan... en overal als solist meedoen en eh, links en rechts eh, van alles aanpakken. Wereldwijd een fantastische groep. Peter Beets piano, Alexander Beets saxofoon, Marius, hun broer op contrabas... en in dit geval Wim Holthaus op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een eh, bijzondere compositie Rodgers en Hammerstein. It might as well be spring. Bye. een prachtig einde aan het stuk Don't Blame Me. Het was het eh, Hammond trio van Eddie David. En op de tenorsaxofoon hoorden we Joe Newman. Ik ga nu naar een groep eh, opgericht in 2002. De Unknown Young Sinatra's. Allemaal Nederlandse topmuzikanten. Eh, op jonge leeftijd. Die samen een fantastische band op de cd hebben gezet. En we gaan uh, luisteren naar een klassieker. One for my baby. It's quarter to three. There's no one in the place. except you and me. So set him up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. Feeling so bad, can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've gotta be Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes and Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found it's gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, and one more for the road. The long voor de Bieber, One for the Road. Dat was eh, de zanger Tom Gable. En die werd begeleid door de piano door Paul Stark. En het is een eh, opname van de cd The Unknown Young Sinatras. We gaan naar Zwitserland. Het Silvano Bazan Trio. En die hebben als speciale gast George Robert op de sopraansax. En als zanger Phil Collins. En eh, het zijn allemaal jongens van de Bernse uh, eh, Jazz eh, Conservatorium. Van het conservatorium in Bern. En het is een prachtige opname geworden. En we gaan luisteren naar Teach Me Tonight. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. And since this is the perfect place to learn. XYZIV. Help me solve the mystery of it. Come on, teach me your mind. the sky is a blackboard high above you. If a shooting star stars that start to roll. I love you a thousand times across the sky. But one thing's not very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Silvano Basantrio... die veel Collins hadden gestrikt om een prachtige ballad op de cd mee te zingen. Nou, mooier kan het niet. Ik ga nu aandacht vragen voor uh, Jazz in Zandvoort. Vanmiddag eh, trapt het nieuwe seizoen af. En eh, dat gebeurt op een andere locatie dan we gewend waren omdat eh, de krocht wordt verbouwd en voorlopig niet eh, beschikbaar is. Dus de organisatie Jazz in Zandvoort is uitgeweken naar een andere mooie locatie. En dat is eh, Nieuw Unicum. er zijn negen concerten voor de komende periode. Vandaag dus het eerste. En dat is een optreden van Laura Fiji Quartet. En om maar gelijk en met de deur in huis te vallen... dit concert is helaas geheel uitverkocht. Er is een wachtlijst. Het zal eh, niet makkelijk zijn om daar nog een plekje op te veroveren. Dus voor vandaag, iedereen die een kaartje heeft... die mag eens zijn handen knijpen. Laura Fiji vandaag. Ehm, wat nog wel mogelijk is, is eh, om een... en dat is zeer aan te bevelen... is om een paspoort te kopen. Een, eh, de entree is 15 eh, euro per keer. Als je een paspoort koopt van eh, nog 8 keer 15 euro... dan ben je er in ieder geval van verzekerd... dat je altijd bij de volgende concerten een plek hebt. En als je niet kunt, dan geef je gewoon dat kaartje aan iemand anders. Maar je hebt in ieder geval gereserveerd... en je gaat dan als vaste bezoeker nooit meer de plank misslaan. Lara Fici, die komt vanmiddag. Nee, ik ga eerst vertellen, het programma voor eh, de, de, komende maanden is, eh, heeft een, thema. Het is, eh, vandaag is het thema French Song and Latin Touch. En de volgende maand is het Rebecca Lobry. Touch French en Italiaans. En dan komt Adrie Braat met zijn kwartet... een tribute to Oscar Peterson in december een tribute to Django Reinhardt. En in januari Edwin Rutten, tribute to Rogier van Otterlo en Harry Banning. Dan in februari Dirk de Kloet, tribute to Frank Sinatra. Nou, het gaat zomaar door. Het, eh, Franse eh, chansons, ehm, classic jazz en een tribute to Rita Reis in mei volgend jaar genoeg te doen. Ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent en je wilt verzekerd zijn van een plekje alle volgende keren, overweeg om eh, een uh, paspoort toe te kopen. En je kan dat gewoon vinden op eh, internet Jazz in Zandvoort. Laura Fici treedt vanmiddag op. Ehm, en ze wordt begeleid door Jean-Louis van Damme op de piano... Edwin Corsilis op de bas... en Gijs Dijkhuizen op het slagwerk. En de grote carrière van Laura Fici bestaat inmiddels uit 17 albums... met onder andere Michel Legrand, Toots Tielemans en Michael Franks. Niet alleen zal Fici als geen andere thema perfect vertolken... maar ze zal ook zeker haar eigen repertoire ten gehore brengen. Dat kan ik alleen maar zeggen. En om dat te benadrukken, laat ik haar eerst in een stuk horen... Let There Be Love. Thank you. Laura Fiji, Let There Be Love. Ik laat nog één stukje horen. En dat is niet zomaar een stukje. Dat is eh, I Wish You Love. En I Wish You Love is ook de melodie van Geef mij maar Zandvoort aan de zee. Het stuk dat altijd op het repertoire stond van Gree van den Berg. Onze eigen Zandvoortse muzikanten die twee weken geleden is overleden. En eh, een beetje een eerbetoon ook aan Gray, die met ongelooflijk veel plezier altijd hier gespeeld heeft.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 Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Een van de langstlopende programma's van ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het eerste uur nadert zo'n beetje zijn einde. Maar hierna nog een vol uur met prachtige jazzmuziek. Eerder dit jaar overleed de Belgische accordeonist, schuine streep, saxofonist Ronnie Verbiest ook wel genoemd de Belgische Johnny Meyer Die eh, toerde overal en nergens met zijn fantastische kwartet. Hans van Oots op gitaar, Mario Vermandel op de bas en Luc van der Bos slagwerk. En eh, het is afgelopen. Hij is overleden. Ik eh, heb een cd voor me waar hij alleen maar stukken van Dave Brubeck speelt. En waaronder ook een prachtige waltzing. Música eerste uur sluit ik af met eh, de, het Brian Lynch sextet I Concentrate On You.